Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Ondergelopen kelders en straten en zelfs een modderstroom. De zware regenbuien hebben gisteravond vooral in Limburg flink huis gehouden. Deze verslaggever van L1 zag de straten in Venlo onderlopen. Ik heb ook winkels eh, gezien inderdaad waar het water eh, ja, door het plafond naar beneden komt. Maar ja, wat je het meeste eh, zag is het water in de straten. En nou, met name dan in die binnenstad van Venlo, de Parade. Een straat met, met veel ondernemers. Het zijn cafés, restaurants en, en winkeltjes. Deze schoenmaker in het centrum van de stad zag het water naar binnen gutsen. Dit heb ik ook nog niet meegemaakt die 11 jaar dat ik hier zit. 12 jaar water ben water hier. Ook in Brabant waren er veel problemen door het noodweer. Inmiddels zijn alle waarschuwingen ingetrokken. Psychiaters zien een enorme toename van jongeren die misschien van geslacht willen veranderen. Daarover schrijft Trouw. De artsen zijn bang dat onder meer puberteitsremmers te snel worden voorgeschreven... en dat kan enorme gevolgen hebben voor de mentale gezondheid van de jongeren. Zeker als ze er nog niet helemaal over uit zijn of ze volledig van geslacht willen veranderen. Waardoor veel meer jongeren twijfelen over hun geslacht is niet bekend. En een grote teleurstelling voor de Indische gemeenschap... want de Tong Tong Fair in Den Haag gaat dit jaar niet door. Het lukt de organisatie niet om het financieel rond te krijgen. Het festival met Indisch eten, muziek en dans zou 24 mei op het Malieveld zijn. En dat zou de 64ste editie worden. Vorig jaar kwamen er 55.000 bezoekers op af. En de eerste halve finales van het Songfestival komen dichterbij. En dat betekent ook dat de beveiliging in Malmö wordt opgeschroefd. Dat ziet Scandinavië-correspondent Rolien Creton. Rondom de arena staan hekken met overal agenten. En wat ook opvalt is dat een deel van deze agenten zwaar bewapend rondlopen. Dat is ongebruikelijk in Zweden. Maar zo gek is het niet, want vooral door de deelname van Israël is er veel fel protest vanwege de oorlog in Gaza. De Zweedse politie bereidde zich de afgelopen maanden voor en krijgt versterking uit buurlanden Denemarken en Noorwegen. Ook in Nederland wordt er geprotesteerd tegen de deelname van Israël. Gisteravond nog stond een groepje protestanten voor het Afro-Tros-gebouw. En het weer nog veel grijs en vooral in het midden en zuiden regen.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 All I wanted was a moment or two. Uh, see if you could do that switcheroo. Uh, shut your mouth, fool, get your crew. Uh, the thick body and the red one too. I'll be right here waiting on you to see if y'all could do that switcheroo.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 Zware regenbuien hebben gisteren vooral in Limburg tot veel overlast en schade geleid. In Bergen ter Blijt ontstond een grote modderstroom in een woonwijk... waardoor huizen beschadigd raakten. Bijna nergens ter wereld is de persvrijheid zo groot als in Nederland. Alleen Noorwegen, Denemarken en Zweden scoren hoger... op de ranglijst van Verslaggevers zonder Grenzen. Wereldwijd ging de persvrijheid achteruit... Bij een Israëlische luchtaanval in Syrië zijn zeker acht Syrische militairen gewond geraakt. Ze zaten in een gebouw in de buurt van Damascus. Volgens een anonieme bron zaten in de buurt ook Iraanse troepen en Hezbollah-strijders. Het weer, eerst veel bewolking en van tijd tot tijd regen. In de loop van de dag vanuit het zuidoosten droog en opklaringen. Het wordt koeler dan de afgelopen dagen, 13 tot 15 graden.